7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Vrachtwagenchauffeurs zamelen geld in voor hun collega uit Landgraaf... die wordt verdacht van het doodrijden van een 50-jarige actievoerder... van de gele hesjes. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Vizé... bij een blokkade van de snelweg E25 van Luik naar Maastricht. De chauffeurs willen de eventuele proceskosten van de vrachtwagenchauffeur betalen... zegt de Roermondse voorzitter van de Belangenvereniging. Volgens hem zijn veel collega's bereid om de chauffeur te helpen. De man uit Landgraaf is nog niet aangehouden. Minister Bruins wil dat groothandelaren en apothekers... een medicijnenvoorraad van vier maanden aanleggen. Op die manier wil hij de stijgende medicijntekorten tegengaan. Uit cijfers van de apothekersorganisatie KNP bleek dat het tekort vorig jaar opnieuw is toegenomen. Bruins gaat woensdag om tafel met de betrokken partijen. Groothandelaren en apothekers zijn nu al verplicht een voorraad aan te leggen... maar in de wet staat niet hoe groot die voorraad moet zijn. Volgens minister Bruins kan een voorraad van drie tot vier maanden... een groot deel van de tekorten oplossen. De Britse premier May heeft voor de laatste keer geprobeerd het parlement te overtuigen om morgen voor haar Brexit-deal te stemmen. Volgens May gaat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk helemaal niet door als het Britse lagerhuis haar Brexit-akkoord met Brussel verwerpt. dat scenario is volgens haar waarschijnlijker dan een Brexit zonder deal. Het lijkt erop dat een meerderheid van het Britse parlement haar Brexit-deal met de EU zal verwerpen. Woensdag gaan de haringvlietsluizen bij opkomend tij voor het eerst op een kier. Zoutzeewater kan dan het zoete haringvliet binnenstromen... zodat vissen als zalm en zeeforel daar kunnen paaien. De maatregel is het gevolg van het kabinetsbesluit uit 2013... om de sluizen geregeld een klein stukje open te zetten. Officieel ging dat kierbesluit al in november in... maar vanwege de lage rivierwaterstand bleven de 17 sluizen nog dicht. Nu is het waterpeil wel hoog genoeg. Het weer vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen begint dan bewolkt met mogelijk wat motregen.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 Zou ze daarom voor die titel gekozen hebben? You swore you'd never leave with the light so blind and bright. You helped me pack my things at uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Bartenders Blues. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Als iemand J.P. Mac hoort, weet je meteen waarom hij een bekroonde Johnny Cash act is. Ik wil deze kerel zien spelen, in hoogst eigen persoon. Al dus W.S. Vloek Holland, die bijna 40 jaar de drummer was van Johnny Cash. sun, and it's been the ruin. Crossroads met de act van de maand. Via House of the Rising Sun gaan we naar Jesse Coulter. Met I Thought I Heard You Calling scoorde Jesse in 1976 nog een redelijke hit. Maar toen was het wel gedaan met de grote hits, ondanks het feit dat ze prachtige songs bleef vertolken. Zo ook Without You. this morning with only these words to explain. You say you found someone you love better, but I I won't even try to live life without you. I won't fight without you. Without you, I can't go on. Without you, I The Secret MC Society is een echte rauwe, eerlijke en authentieke luisterervaring die je niet mag missen. I'm Not Drunk past uitstekend bij die beschrijving. cover van deze week. Jackson Caps geeft shows in het zuidoosten van de States met zijn gloednieuwe muziek, waarbij hij op traditionele country, rhythm and blues en de hedendaagse alternatieve sound trakteert. Hij schrijft veel zelf, maar schuwt ook de cover niet. Now I'm just of bad cases, folks with their backs to the wall. But I need four walls around me to hold my life, to keep me. Dat was Jackson Caps. Met een cover van Bartenders Blues, het George Jones succes van weleer. Nu is het de beurt aan Ron Ramsey Jr. met Driving King Whiskey. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Onerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Ray Sawyer, een van de zangers van de band Dr. Hook and the Medicine Show, is onlangs na een kortstondige ziekte op 81-jarige leeftijd overleden. Sire maakte deel uit van Dr. Hoek tussen 1969 en 1981. De meeste hits van de groep werden door andere leden gezongen, maar door zijn ooglapje en cowboyhoed was Sire het opvallendste lid. Hij droeg dat ooglapje omdat hij bij een auto-ongeluk een oog had verloren. <laughs> I don't believe it. That, ah, ah. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover. Wanna buy five copies for my mother. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see? teenage blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Wanna Voor Dr. Hoek begon het allemaal met de cover of The Rolling Stone. Sylvia's Mother was misschien wel de grootste hit van Dr. Hoek. zei het dat Ray daar alleen in de achtergrondvokalen te horen is. Tot slot luisteren we nog naar When You're in Love with a Beautiful Woman. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.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 Nu weer naar het heden. My Rock and Roll Man is terug te vinden op It's Only Love van Rita Coolidge. Het album verscheen in 1975, maar is nu opnieuw uitgebracht. time to wear this way again. I had so much to tell you, but all I'm gonna say. Dankzij Presley Phillips brengen we weer een bezoek aan Texas. Ze heeft het over liefde en slechte gewoontes. There's an upside mom. Hier zijn we twee van mijn eigen tiptoppers. Allereerst vraag ik je aandacht voor Kara Hendricks met Kent Help Loving You. De tweede is van Shelley Minson met Good News, Bad News. this lonely road. I've been gone a around this low. Running from the comfort of familiarity. Doing what I can to find some clarity. I wish I didn't deal with things this way, but I gotta keep moving. It's not right for me to stay. I can't help loving you, and I can't help missing you. You know all begun. The ride is over and our fate is sealed. And it's written all over this pitted windshield. can't help missing you. You know how hard I try when you break down. that cheap red wine. The good news is can cheat and don't need to lie. The good news is you can party all night. The bad news is you're gonna wake up crying. Got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey. I got some bad news too. find a love so true. The bad news is it sure ain't you. I got some good news, honey. I got some bad news too. as a gal can be. The good news is I found the man for me. The good news is I'm as happy as a bee. The bad news is I ain't getting much sleep. Got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey got some bad news too. The good news is I found a love so true. The bad news is it sure ain't you. Got some good news, honey. I got some bad news too. bad news too. Just for you. I got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey. I got some bad news too. Een oudje van Waylon Jennings. Brand new goodbye song, maar wel heel toepasselijk. Tot volgende week. Dag. Baby, go down to the drugstore, buy me a guitar string. And be sure to wear your coat, girl, cause it might rain. Cause, honey, you know that rain is bad for my guitar string. Put on your warm coat, honey. It's gonna be cold tonight warm and long. Cause you're just before hearing a brand new goodbye song. Baby, I've tried your doctors, they just couldn't make me well. The higher I tried to climb, the farther I fell. Guess it must have blew my mind, sniffing the fumes of hell your warm coat, honey. It's gonna be cold tonight, Put on the one that's warm and low. You're just before hearing my brand new goodbye song.